De oplichters deden zich op dating-apps voor als vrouwen... en troggelden zo naaktfoto's af bij tientallen mannen. Daarna dreigden de daders de foto's openbaar te maken als de slachtoffers niet betaalden. In sommige gevallen werden er tienduizenden euro's betaald. In Leiden werden recent 15 verdachten opgepakt... voor een soortgelijke afpersing met naaktfoto's. Na de vulkaanuitbarsting op het Nieuw-Zeelandse White Island... worden nog acht mensen vermist. Er zijn vijf doden geteld. 31 mensen liggen in het ziekenhuis. Volgens premier Ardern van Nieuw-Zeeland... zijn sommige gewonden er slecht aan toe... De vulkaan barstte uit terwijl tientallen toeristen op het eiland waren. Onder hen waren behalve Nieuw-Zeelanders ook Australiërs, Amerikanen, Britten, Maleisiërs en Chinezen. Regeringspartijen VVD en D66 vinden het overdreven om recreatief gebruik van lachgas te verbieden. Staatssecretaris Blokhuis kondigde het verbod vandaag aan. Volgens de VVD is het als schieten met een kanon op een mug als lachgas onder de opiumwet komt te vallen. D66 vindt het realistischer om overlast door gebruikers van lachgas aan te pakken. Coalitiepartners CDA en ChristenUnie zijn juist blij met een verbod. Volgens de ChristenUnie zijn de gezondheidsrisico's groot bij het inhaleren van lachgas... en verdienen drugscriminelen er veel geld aan. Ruim 5500 gevangenen in Tanzania worden vrijgelaten. De president geeft ze gratie. Uiterlijk morgen moeten ze op vrije voeten zijn. De president maakte het nieuws bekend op de onafhankelijkheidsdag van het Oost-Afrikaanse land. Met de vrijlating wil hij de druk op de overvolle gevangenissen in Tanzania verlichten. De gevangenen zaten volgens hem vast voor kleine vergrijpen. Het weer vanavond wordt droger. Morgen in de loop van de dag lichte regen en opnieuw veel wind.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 Tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. It's been ten thousand hours ten thousand But that's what it takes to learn And I might never get there, but I'm gonna try. If it's hours or the rest of my life, I'm gonna love you.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 Maar alles wat ik krijg is. Mm, mm, mm. En onze woorden vonden altijd wel een weg in het donker. We wisten samen waar we horen. vond jij me altijd wel weer terug. Ik heb alles gegeven. langer, dus ik geef het rust. De uren zijn voorbij dat jij me kust. En alles wat ik voel is. Mm, mm, mm, mm. Ik heb alles gegeven. en stuur je allemaal fijne dagen.